De Argentijnse president Fernandez de Kierger reist met hem mee, heeft een Argentijnse regeringsfunctionaris gezegd. Het Hondurese Hoge Rechtshof heeft gewaarschuwd dat Salaya bij aankomst direct gearresteerd wordt. Volgens het hof is zijn afzetting onomkeerbaar. De organisatie van Amerikaanse Staten dreigt het lidmaatschap van Honduras op te schorten als Salaya zijn functie niet terugkrijgt. Salaya werd zondag na een uitspraak van het Hof het land uitgezet... omdat hij via een referendum de grondwet wilde wijzigen. Salaya hoopte zo langer president te kunnen blijven. Gisteren werd er in Honduras opnieuw door voor- en tegenstanders van zijn uitzetting gedemonstreerd. Justitie begint een onderzoek naar drugsbezit en drugshandel in een GGZ-kliniek in Rotterdam. In de Bouwman-kliniek, waar veel verslaafden zitten, wordt door patiënten gehandeld in de partydruk GHB. Het spul werd onlangs in de kliniek aangetroffen. Eén patiënt is door het gebruik van GHB in coma geraakt en twee zijn er onwel geworden. Ook is er iemand overleden, mogelijk als gevolg van GHB. Justitie gaat dat sterfgeval opnieuw onderzoeken. Het toenemend aantal Nederlanders is verslaafd aan GHB. Het Trimbos Instituut zegt dat gebruikers onderschatten hoe verslavend de druk is... en hoe snel je erdoor bewusteloos kunt raken. Minister Koenders voor ontwikkelingssamenwerking heeft de financiële steun aan Tanzania opgeschort. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Koenders dat de Tanzaniaanse regering zich tegenover buitenlandse investeerders onbetrouwbaar gedraagt. Toen een Nederlandse ondernemer gedupeerd raakte, was voor Koenders de maat vol. Het is onbekend om wie het ging en wat er was gebeurd. En ook is niet duidelijk hoeveel geld Tanzania door de opschorting van de steun misloopt. Het weer, flinke opklaringen en kans op een misbank. Overdagperiode met zon en droog voor de graad of 22.